In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij dat in Brussel gaat voorstellen. Het gaat om een bedrag van 130 miljoen euro. Eerder werd al duidelijk dat hij de gesprekken om de Syrisch-Europese betrekkingen te verbeteren wil stopzetten. Militair ingrijpen in het onrustige land is volgens Rosenthal op dit moment niet aan de orde. Rosenthals Britse ambtgenoot Heek heeft zijn landgenoten geadviseerd om Syrië te verlaten. Heek is ontzet over het dodelijke geweld van de Syrische troepen. Gisteren vielen bij anti-regeringsprotesten zeker tien doden. Eergisteren zouden meer dan 100 mensen zijn gedood. Vier jongeren uit Slagharen en Zwolle zijn opgepakt op verdenking van het vernielen van kindergraven. Op de begraafplaats in Slagharen zijn onder meer grafstenen, planten en ornamenten van vier graven vernield. Iemand had de jongeren in de nacht van vrijdag op zaterdag op de begraafplaats gezien en waarschuwde de politie. Op dat moment was nog niet duidelijk dat er vernielingen waren aangerecht, aangericht, dus werden alleen de namen van de vier genoteerd. Diezelfde ochtend werden de jongeren, in leeftijd variërend van 17 tot 22 jaar, alsnog aangehouden. Uit de verhoren kwam naar voren dat waarschijnlijk één van hen de kindergraven heeft vernield. Ten westen van Apeldoorn heeft een stuk heide in brand gestaan. Een gebied ter grootte van zeker zes voetbalvelden is verwoest. De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Het brandende stuk heide was lastig te bereiken. Gisteren stond bij Elspet in de buurt van Apeldoorn ook al een groot heidegebied in brand. En dan het weer, zonnig met maxima tussen 21 graden aan de kust en 26 in het binnenland. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 8. Morgen draait de wind naar het noorden en wordt het iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.